moet bij het RWS Journaal. In Engeland zijn een vliegtuig en een helikopter tegen elkaar aangevlogen. Het ongeluk gebeurde in een bosrijk gebied in de buurt van Oxford. De botsing was rond 1 uur vanmiddag. Sindsdien is er niets bekendgemaakt over het ongeluk. Volgens de aanwezige hulpdiensten zijn er slachtoffers, maar hoeveel is nog onduidelijk. Een prominente oppositieleider uit Venezuela is naar buurland Colombia gevlucht. De oud-burgemeester van Caracas had huisarrest omdat hij een bedreiging zou vormen voor het bewind van president Maduro. Daarom was hij ook afgezet als burgemeester. De laatste tijd zijn al meerdere tegenstanders van president Maduro gevlucht. Sommigen staan nog onder huisarrest. De rol van vrouwen binnen jihadgroepen moet niet worden onderschat. Daarvoor waarschuwt de AIVD. Volgens de inlichtingendienst heeft IS een toenemend tekort aan strijders... en gunst de terreurgroep daarom sinds kort vrouwen een actievere en meer gewelddadige rol. Als dat zo doorgaat kunnen vrouwen in het strijdgebied in Syrië en Irak... maar ook in Nederland een grotere bedreiging gaan vormen, vreest de AIVD. Kamerleden van 50PLUS en de PVV willen met het aanvragen van tientallen uren spreektijd voorkomen dat de aflosboete doorgaat. Staatssecretaris Snel van Financiën wil het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost vanaf volgend jaar in fases afschaffen. Dat gaat lukken als de Tweede Kamer er vooraanstaande donderdag mee instemt. Door extra lang aan het woord te zijn hopen 50PLUS en de PVV dat de deadline niet wordt gehaald. Of dat gaat lukken is de vraag, want er zijn genoeg regels om de vertragingstactieken tegen te gaan. Het weer nog. Vanavond valt vooral in het noorden nog een bui. Morgen is er geregeld zon, maar in de loop van de dag trekken er vanuit het noorden ook enkele buien over het land. Aan zee staat een krachtige tot harde wind. Zondag nemen de wind en de buien gaat weer wat af. Het is dit weekend ongeveer 9 graden. Dit was het NMS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Zertogenbos tussen Culemborg en Knopendel nog 5 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ook. Bij Dorp op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knopend Lunetten en Knopend Oude Rijn 5 minuten. A16 Rotterdam richting Breda 10 minuten tussen Rotterdam-Kralingen en Knopend Ridderkerk over 4 kilometer file.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 Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no war. one another. Imagine a life with no ending. Every day will be a new beginning. A life that is happy and strong.